Laatst dook er ook al een powerpoint op van het Utrechtse studentencor, waar 30 eerstejaars op stonden. Deze verslaggever van RTV Utrecht vertelde hoe die eruit zag. De dames zijn in twee groepen ingedeeld. De ene groep is de groep die duidelijk bij de makers van de lijst in de smaak vallen. En de andere groep die hebben ze draken genoemd. En ehm, bij elke foto staat ook, ook nog een beschrijving over de bedprestaties. En dat gaat best ver. Bij een van de dames staat bijvoorbeeld door wie ze ontmaagd is. Of de lijst deze keer ook van het Utrechtse studentenkoor komt is niet duidelijk. Zelf ontkennen ze dat. Tom Egbers gaat weer aan de slag bij de NOS. De presentator had een kort geding aangespannen omdat hij weer aan het werk wilde... nadat hij bij NOS Sport even aan de kant was gezet... na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Egbers en de NOS zijn er uiteindelijk samen uitgekomen. De presentator gaat verhalende programma's, documentaires en podcasts maken. 95 derde landers die uit Oekraïne zijn gevlucht... mogen voorlopig niet worden uitgezet. Het gaat om mensen die een tijdelijke verblijfsvergunning hadden in Oekraïne... toen, ze, toen Rusland daar binnenviel. Die derde landers vechten hier in Nederland een besluit aan om ze uit te zetten... maar de rechter kon dat niet op tijd behandelen... en daardoor mogen ze niet worden uitgezet. De Champions League gaat er volgend seizoen totaal anders uitzien. En daarom is de UEFA bezig met een promotour. Vandaag is Nederland aan de beurt. Een presentatie in Amsterdam moet ervoor zorgen dat clubs en fans een beetje warm lopen voor de nieuwe opzet. En er hoort ook een flitsend filmpje bij. From next season, the current 32 team group stage will be replaced by a league phase featuring 36 teams in each of UEFA's three men's club competitions. In the new league format, every match, every goal, every point and position in the ranking counts. Ja, in plaats van groepsfases krijgen alle drie de Europese toernooien nu een ranglijst met 36 clubs. En dat moet zorgen voor minder nutteloze wedstrijden en meer topduels in het begin van het toernooi. Dan nog het weer. De rest van de dag droog bij een graad of 13. Vannacht komen er wel weer buien aan. Morgen krijgen we veel kans op zon. Iets warmer dan ook. Maximaal 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland is de avondpits bijna zo goed als opgelost. Er staan nog maar een paar korte files en één wat langere. Om te beginnen de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij afwit Avondhoorn 3 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. De A9 dan, Amstelveen richting Den Helder. Bij Heilo 7 kilometer file rijden en 20 minuten oponthoud.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 La Rosalía. ¿Quién lo diría? ¿Eh? Que tal la quinata esa son sonaría? Ah, Sona. Ah. ¿Quién lo diría? Que tal la quinata esa son sonaría? Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la quinata esa son sonaría? ¿Quién lo diría?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 Demissionair onderwijsminister Paul onderzoekt of de leerplichtleeftijd kan worden verlaagd van 5 naar 4 jaar. Ook bekijkt ze of kinderen met een achterstand vanaf 2,5 jaar verplicht naar voorschoolse educatie kunnen worden gestuurd. De minister wil zo voorkomen dat kinderen achterop raken. In Noord-Ierland is de partijleider van de pro-Britse DUP opgestapt... omdat hij is aangeklaagd vanwege seksueel wangedrag. Jeffrey Donaldson moet volgende maand voor de rechter komen. Bij drie tramhaltes in Amsterdam komen gedenktekens voor de tienduizenden Joden die er in de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd.